Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het Verenigd Koninkrijk gaat een reisvergunning verplicht maken. Doet het land om de grenzen beter te kunnen bewaken. Correspondent Arjen van der Horst vertelt hoe het allemaal werkt. Dus als je plannen hebt om, naar, eh, om het VK te bezoeken... Ja, dan meld je aan voor een zogeheten ETA, een Electronic Travel Authorization. Dat kost 10 pond, omgerekend 12 euro. En dat geeft je dan het recht om zes maanden in het Verenigd Koninkrijk te verblijven... over een periode van twee jaar. Ja, en dat moet iedereen die van buiten de Europese Unie komt nu al doen. Maar ook de landen binnen de EU moeten daaraan gaan geloven. Vanaf april is zo'n reisvergunning ook voor jou en mij verplicht als we naar het Verenigd Koninkrijk gaan. Cafés en restaurants krijgen het moeilijk dit jaar. Dat voorspelt de bank ABN AMRO. Volgens die bank zullen 450 horecabedrijven failliet gaan. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Dat komt doordat veel kroegen worstelen met stijgende huur- en loonkosten. En volgens ABN AMRO moeten restaurants ook steeds harder concurreren... met luxe kant en klaarmaaltijden uit de supermarkt. Techbedrijf Meta heeft voorlopig geen plannen om ook in de Europese Unie te stoppen met factcheckers, meldt het ANP. In Amerika doen ze dat wel, maar in de EU gelden andere wetten en moet het bedrijf gebruikers van Facebook en Insta beschermen tegen nepnieuws, haat en terroristische beelden. En veel kinderboerderijen en dierenopvangcentra hebben het zwaar. Ja, en die geit dus ook, blijkt uit een rondgang van de NOS. Sinds 1 januari is de BTW op spullen als stro en voer omhoog gegaan van 9 naar 21 procent. En daar maken bedrijven die met dieren werken zich nu zorgen over. Tonijnenvoer, ja, ze is echt wel behoorlijk wat duurder geworden. En ja, wordt steeds moeilijker om eh, alles te draaien te houden. Eh. Het zal wel zo zijn dat eh, dingen moeten worden uitgesteld om eh, niet te doen. Dierenverblijven hebben bijvoorbeeld geen geld meer voor een verbouwing... doordat ze veel meer kwijt zijn aan die dierenvoeding. Het weer dan. Het is bijna overal droog. Wel steeds meer wolken en een graad of 5. Vanavond en vannacht kans op sneeuw in het zuiden en oosten van het land.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 your troubles aside Put all your winter sorrows Hang them out to dry Throw it away, we gotta throw it away All the colorful days, my friend Are coming around again Yeah, yeah, mm, yeah, yeah I can feel a change of fortune No more riding on my love Feel the weight is off my shoulders As my feet become unstuck And all the good times on which we do depend Oh, my lady, put me down. Please, won't you hurry? Can't you see she's got me worried? I don't wanna lose her love. I don't wanna lose her. The cross town is too slow. Hitchhiking is a no-no. She's all I'm thinking of, all I'm thinking of.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 Het moederbedrijf van Facebook en Instagram heeft een risicoanalyse naar de Europese Commissie gestuurd, melden bronnen in Brussel. Dat zou erop kunnen wijzen dat het bedrijf ook in de EU, net als in de VS, wil stoppen met professionele factcheckers. Ryanair wil 15.000 euro verhalen op een passagier die vorig jaar een vlucht van Dublin naar Lanzarote verstoorde. Waardoor het vliegtuig moest landen in Porto. Daar moest iedereen overnachten. Kinderboerderijen en dierenopvangcentra dreigen in financiële problemen te komen, blijkt uit een rondgang van de NOS. Door de btw-verhoging van 1 januari zijn onder meer diervoer en stro duurder geworden. Het weer. Vanavond kan in het zuiden regen of natte sneeuw vallen. In Zuid-Limburg kan het wit worden. Morgenochtend kan op meer plaatsen in het zuidoosten sneeuw liggen. Verder schijnt dan af en toe de zon bij 1 tot 6 graden. an hour since you went away. Eleven coffees, Ricky Lake on play. But late at night when I'm feeling blue, I sell my ass before I think of you. Seven hours since you closed the door. Started a diet, got a manicure. Erase your number from my telephone. my breath heart up up her face. Up up up up her face. Up up up her face. I won't tell you that I love you, kiss or hug you, i I'm bluffing with my muffin. I'm not lying, I'm just stunning with my love glue gunning. Just like a chick in the casino, take your bank before I pay you out. I promise. up, up, up her face. Up, up, up, up her face. Up, up, up her face. Up, up, up, up her face. Up, up, up her face. Up, up, up, up her face. Up, up, up her face. She. story touch of your hand behind a closed This goes on for hours about how I should be.